Negen andere mensen raakten daarbij gewond. Ook op andere plaatsen op het eiland werden mensen in zee gesleurd. De autoriteiten van de Canarische eilanden zeggen dat ze hadden gewaarschuwd voor de hoge golven. Orkaan Fung Wong komt rond deze tijd aan land in de Filipijnen. Meer dan 100.000 mensen zijn geëvacueerd uit gebieden in het oosten en noorden van de Filipijnen. Vorige week was er ook al een orkaan waarbij zeker 200 doden vielen. Weerkundigen waarschuwen dat het nu gaat om een superorkaan die nog veel krachtiger is... met kans op golven van 14 meter hoog. De politie in Rotterdam heeft twee mannen aangehouden na een schietincident waarbij een vrouw gewond is geraakt. De vrouw werd gisteravond beschoten op het Kralingse plein. Wat de relatie was tussen de mannen en het slachtoffer is niet bekend. En ook is niet duidelijk wat de aanleiding was voor het schietincident. Ook in Hoorn raakte gisteravond iemand gewond bij een schietincident. Daar heeft de politie twee verdachten aangehouden en is nog op zoek naar een derde. Later op de avond was er nog een schietpartij in Hoorn... waarbij ook een verdachte is opgepakt. Of er een verband is tussen de twee incidenten wordt nog onderzocht. De politie heeft vannacht een bestuurder van een fatbike van de snelweg bij Eindhoven gehaald. De man fietste op de A50 op de vluchtstrook tegen het verkeer in. Toen hij werd aangehouden bleek dat hij ook nog eens te veel had gedronken. Voor zowel het fietsen op de snelweg als het rijden onder invloed heeft de fatbiker een bekeuring gekregen. Het weer vanuit het westen breekt de zon door. Alleen in het oosten blijft het nog tot ver in de middag bewolkt. Het wordt 13 à 14 graden. Vanavond en komende nacht opklaringen. Ook morgen afwisselend zon en wolken. Tegen het einde van de dag trekken buien het land binnen...